Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het asielhotel in Albergen is vannacht brand geweest. Opvangorganisatie COA wil dat gebouw gebruiken om honderden asielzoekers een plekje te geven. Eerder waren er demonstraties van boze buurtbewoners. En volgens deze verslaggever van RTV Oost zou het brandje daar ook iets mee te maken kunnen hebben. Het lijkt er namelijk op dat het vuur is aangestoken. Als je nu naar de zijkant van het pand loopt, dan zie je op de tegels dat die zwart geblakerd zijn. Daar heeft dus het brandje vannacht gewoed. Eh, dan zie je dat vanaf de zijkant van het hotel eh, naar achteren lopen, een spoor. En daar heeft dus een klein stukje coniferen in brand gestaan. Het duidt erop dat dat brandstichting is, omdat er dus echt zo'n spoor loopt, mogelijk met vloeistoffen. Maar de politie en de gemeente willen daar nog niets over zeggen. Het COA is voor de rechter gesleept door de oude eigenaresse. Zij wil dat de verkoop wordt teruggedraaid. Die zaak begint over een uurtje. Een team van internationale atoomexperts is onderweg naar een kerncentrale in Oekraïne. Die wordt al wekenlang beschoten en dus gaat er een team die kant op, zegt onze correspondent. ze willen gewoon met eigen ogen gaan zien hoe de situatie daar is. Ze gaan natuurlijk kijken naar de, de, technische toestand eh, van, van de centrale. Maar belangrijk ook, ze willen ook met, eh, met medewerkers van die centrale eh, gaan praten. Dat zijn Oekraïners, zij onderhouden hem. Maar die kerncentrale is sinds het begin van de oorlog in handen van Rusland. Op de galerij van een flat in Schiedam is vannacht een explosie geweest. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De voordeur en ramen van meerdere woningen werden eruit geblazen. Vlak na de knal is een man opgepakt. En moet je vandaag met de trein in Noord-Holland? Let dan even op. In die provincie is namelijk deel 3 van de estafettestaking van de NS aan de gang. De NS'ers willen meer salaris en minder werkdruk. Dat er niks rijdt maakt deze man uit Alkmaar niet uit. Hij heeft een cursus in Amsterdam waar hij per se heen moet. En hij pakt gewoon de bus. Ik heb het een beetje opgeschreven van eh, waar ik eh, allemaal heen moet. Eh, ik moet nu naar Purmerend toe en daar moet ik overstappen. die gaat als het goed is naar Amsterdam Centraal. En dan van Amsterdam, Amsterdam Centraal moet ik weer even een stukje lopen. En dan ben ik hopelijk bij de bestemming waar ik wezen moet. Nou, ook in de rest van het land kan het zijn dat er treinen niet rijden. Morgen en woensdag zijn er ook nog stakingen gepland. Het weer nog veel grijs en vooral in het noorden is er ook wat gespetter. Later vanmiddag breekt de zon wat vaker door en het wordt maximaal 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat nog file tussen Naarden en Knoopendiemen 13 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A9 richting Amstelveen in de Gaasperdammer tunnel.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 All the man them a say you gone kill me. and love only girl them, love only girl them, whiny, whiny, whiny. Love only girl them, love only girl them, love them them body. But I no love only girl them, love only girl them, jumpy, jumpy, jumpy.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 En ik zit naar je te staren, of ik droom. Je maakt me licht in mijn hoofd ook Kijk om me heen naar al je flora en fauna Alles is groen, want dat was goed bij je aura Praat over yin-yang, snap er niks van Maar doe je ding, want het is best cute trekken elkaar aan En jij kon niet verder bij de vandaan staan Oh, nog steeds voelt het vreemd Maar ik ga erin mee Je gek, maar zo.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 Er kunnen tijdelijk 500 tot 700 asielzoekers terecht. Medewerkers van het Internationaal Atoomenergieagentschap zijn onderweg naar de kerncentrale van Saporizia in Oekraïne. Het team van de atoomwaakhond zal de centrale waarschijnlijk later deze week inspecteren. De zeven gewonden van het vrachtwagenongeluk in Nieuw-Beierland liggen nog in het ziekenhuis. Onder hen zijn twee kinderen van 5 en 9 jaar. Een Spaanse vrachtwagen reed zaterdag in op mensen die aan het barbecuen waren. Er vielen zes doden. Het weer, wolkenvelden, maar in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 23 graden.